Zijn minderheidskabinet wil ook steun proberen te krijgen voor voorstellen die niet worden gedragen door de PVV. Rutte noemde het zijn ambitie om Nederland sterker uit de crisis te laten komen en hij wil dat afspraak weer afspraak is. Hij zei verder dat Nederland minder immigranten moet toelaten. Volgens de premier is PVV-leider Wilders ook betrokken geweest bij de discussie over de verdeling van de posten en de mensen die zijn aangezocht. Maar hij had geen vetorecht, zei Rutte. De ANWB zegt dat het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 km per uur maar op een paar snelwegen kan. Op de meeste plaatsen is het te gevaarlijk of worden er geluids- of uitstootnormen mee overschreden. In het regeerakkoord is afgesproken dat de snelheidsverhoging er komt. De ANWB vindt dat het kabinet niet alleen naar het plezier van de automobilist moet kijken. Vooral op vierbaansnelwegen snelwegen zouden de snelheidsverschillen tussen vrachtwagens en auto's te groot worden met meer kans op ongelukken. Oud-PVDA-voorzitter Ian van den Heuvel is overleden. Ze was voorzitter van de partij in de jaren 70 en had ook allerlei andere functies in de Partij van de Arbeid. Van den Heuvel werd beschouwd als vertegenwoordiger van de linkervleugel van de Partij van de Arbeid. Ze was ook voorzitter van het IKV en bestuurslid van de VARA. Ian van den Heuvel is 83 jaar geworden. PVV'er Matlener zegt dat de afspraken uit het gedoogakkoord wel degelijk zijn bedoeld om de islamisering van Nederland tegen te gaan... Volgens de Europarlementariërs is bijvoorbeeld een maatregel om gezinshereniging moeilijk te maken specifiek gericht